uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Schakelen geen schuldhulpverlening in. Een op de vijf huishoudens kampt met forse schulden. In nieuwe cijfers van het ministerie van Sociale Zaken staat dat slechts 2,5% van die huishoudens hulp krijgt. In het rapport staat dat veel mensen denken dat de schuldhulpverlening alleen is bedoeld voor de allerergste gevallen, waartoe de meeste huishoudens zichzelf niet rekenen. Het rapport beveelt gemeenten daarom aan om de positieve kanten van de hulpverlening meer te benadrukken. Bij een schietpartij in een abortuskliniek in de Amerikaanse staat Colorado zijn zeker twee doden gevallen. Volgens lokale media gaat het om een politieagent en een burger. Verder zouden elf mensen gewond zijn geraakt, onder wie ook vijf agenten. De schutter hield zich schuil in de kliniek en liet zich na een paar uur arresteren. Het motief van de man is nog onbekend. In het verleden waren abortusklinieken vaker doelwit van gewelddadige tegenstanders. Ook bij deze kliniek in Colorado werd al eerder geprotesteerd. De politie in Parijs geeft inwoners het dringende advies om zondag en maandag geen gebruik te maken van de auto en ook niet van het openbaar vervoer. Op maandag begint in de Franse hoofdstad de internationale klimaattop. En omdat de noodtoestand na de aanslagen nog steeds geldt, probeert de politie extreme drukte en opstoppingen te voorkomen. De openbaar vervoerbedrijven in Parijs hebben de bus, trein en metro juist gratis gemaakt. Op het IJsselmeer wordt bij daglicht verder gezocht naar de opvarende van een huurjacht. Gisteravond werd de zoekactie stilgezet. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij zei dat voor de opvarenden het ergste wordt gevreesd. Er is een wrak gevonden, maar het is niet duidelijk of dat het vermiste huurjacht is. Ook is onbekend hoeveel mensen er aan boord waren. Het weer, eerst nog wind, maar vanuit het westen opklaringen. Overdag schijnt af en toe de zon. Het wordt 6 tot 8 graden. In de avond opnieuw regen en het gaat stevig waaien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 it was me. My life began to change. There was nothing I couldn't be. If you're listening to song and your life is going wrong.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 they seem

the one 25 jaar. telling you to close your eyes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 却。